Door Megens met het NOS-journaal. Noord-Korea zegt dat het nog steeds bereid is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In de verklaring staat dat Noord-Korea veel waardering heeft voor de pogingen van Trump... die, anders dan zijn voorgangers, plannen had om een historische top te realiseren. Noord-Korea staat open om problemen met de VS op elk gewenst tijdstip... en op elke mogelijke manier op te lossen, staat verder in de verklaring van de Noord-Koreaanse vice-minister. De politie onderzoekt of ze in de strijd tegen cybercriminelen vrijwilligers kunnen inzetten. Dat zei minister Grapperhaus gisteravond in antwoord op vragen van VVD Tweede Kamerlid Rutte. De politie zoekt digitaal talent, maar omdat de arbeidsvoorwaarden in het bedrijfsleven veel beter zijn, lukt dat nauwelijks. Volgens VVD Rutte zet de Britse politie met succes vrijwilligers in. Het voordeel daarvan is volgens hem dat erg schaarse kennis beschikbaar komt voor de politie met steun van werkgevers. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Kaag van ontwikkelingssamenwerking over het sponsorcontract van Rwanda met de Engelse voetbalclub Arsenal. De club maakte gisteren bekend dat Rwanda de club sponsort in ruil voor promotie van natuurparken en toerisme in het Afrikaanse land. De regeringspartijen in de Kamer vinden dat niet te rijmen met de hulp die Nederland Rwanda biedt. De Britse regering is kwaad over een grap die is uitgehaald met de minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson. Die heeft een telefoongesprek gehad met iemand die zich voordeed als de premier van Armenië. Volgens The Guardian was het een grap van een komisch duo uit Rusland. De zogenaamde Armeense premier zei onder meer dat hij op bezoek ging bij de Russische president Poetin... en dat hij hoopte dat hij niet vergiftigd zou worden.